Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Pieter Omtzigt wil het liefst geen premier worden, maar Kamerlid blijven... als fractievoorzitter van NSC. Die voorkeur heb ik al heel lang, zei Omtzigt op tv bij Op1. De afgelopen tijd hield hij zich op de vlakte. Hij dacht dat de vraag wel zou overwaaien. Maar andere partijen bleven aandringen en daarom geeft Omtzigt nu meer duidelijkheid. Hij heeft naar eigen zeggen de stellige voorkeur om in de Tweede Kamer te blijven. Wie er namens zijn partij premier moet worden als NSC de grootste wordt... zegt om zich nog niet te weten. Hij wil eerst wachten op de uitslag. Een man uit Rijssen in Overijssel verwijdert al wekenlang alle verkiezingsposters van twee borden in de buurt. De man heeft geen problemen met politici, maar de borden staan volgens hem te dicht bij zijn huis. Volgens de gemeente is er niets mis met de plek, die minstens 25 meter van zijn huis zou zijn. Bovendien zijn de borden niet verlicht en verdwijnen ze na de verkiezingen weer. De reizenaar heeft al handhavers van de gemeente aan de deur gehad. Als hij doorgaat met posters weghalen riskeert hij een boete voor vernieling of baldadigheid. Het Nederlands Watermuseum in Arnhem kampt met wateroverlast. Dat komt waarschijnlijk door een gesprongen waterleiding in de buurt. De begane grond en de kelder kwamen blank te staan. Het water stroomde de trap af. Het museum schrijft er met een knipoog over op Facebook. Hoewel we gek zijn op water is dit te veel van het goede. Het Watermuseum in Arnhem blijft nog zeker anderhalve week dicht. In de Conference League heeft AZ verloren van Aston Villa. In Birmingham werd het 2-1 voor de thuisploeg. Met drie punten uit vier wedstrijden blijft AZ laatste in de pool. Hetzelfde geldt voor Ajax in de Europa League. De Amsterdammers verloren eerder op de avond thuis met 2-0 van Brighton.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 Denk goed na welke kant je staat. Denk niet straat, op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij. Dierenbloed bloed op de achterbank van de werkelijkheid. Denk goed na welke kant je staat. dollars.